NOS-journaal. Minister Verhagen is het eens met de topmannen van een aantal multinationals. krachtige aanpak moet komen van de eurocrisis. De top van Shell, Philips, Unilever, AxoNobel en DSM schrijft in een open brief dat er maatregelen nodig zijn om Nederland en Europa concurrerender te maken op de wereldmarkt. Verhagen vindt dat het pleidooi één op één overeenkomt met dat van het Nederlandse kabinet. Op de Europese top van volgende week moeten echt stappen worden gezet, zegt de minister. Landen die er een potje van maken moeten onder curatelen worden gesteld, benadrukt Van Hagen. Bij het Olympisch Stadion in Kiev is op een speciale manier aandacht gevraagd voor de uitbuiting van vrouwen in het land. Toen een groep journalisten werd rondgeleid bij het stadion, protesteerden enkele vrouwen topless en scandeerden leuzen. De vrouwen zijn bang dat het sekstoerisme tijdens het voetbaltoernooi zal toenemen. Vanavond wordt er in de Oekraïense hoofdstad gelood voor het EK. En daarom mochten de journalisten een kijkje nemen bij het stadion waar de finale wordt gespeeld. De politie maakte snel een einde aan het protest. De vrouwen werden in een politieauto gesleurd en afgevoerd. In Brussel hebben meer dan 50.000 Belgen gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van de nieuwe regering. Omdat er veel tram- en busbestuurders meededen, lag het openbaar vervoer bijna helemaal stil. De nieuwe Belgische regering wil ruim 11 miljard euro bezuinigen. Vakbonden vinden dat oudere werknemers, werklozen en jongeren te veel de dupe worden. Niet iedereen was het met de demonstratie eens. 43.000 Belgen steunden de actie Wij staken niet van een Vlaamse werkgeversorganisatie. Die noemt de betoging onverantwoord en zegt dat de bonden een verpletterende verantwoordelijkheid op zich nemen als ze het regeerakkoord met acties onderuit halen. Het weer, opklaringen, maar vanuit het noordwesten ook een aantal buien, sommige met hagel. Temperatuur vandaag rond 9 graden. Morgen is het onstuimig met vooral in de ochtend veel regen. In de middag opklaringen, het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staan files op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 5 kilometer. De A10 West voor de Continental 3. De A13 Rotterdam-Den Haag tussen het Kleinpolderplein en Delft-Zuid 7 kilometer. Na een ongeluk zijn drie rijstroken dicht en hou alleen de vluchtstrook over. Vanuit Den Haag loopt het ook vast tussen het Prins Klausplein en Delft-Zuid inmiddels 7 kilometer. A27 Breda-Utrecht 13 kilometer voor de brug bij Gorkum. Vanuit Utrecht naar Breda staat tussen Noorderloos en Werkendam 7 kilometer.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 In de lijst 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat 3 platen eruit moeten. Rihanna doet dat met Man Down na 18 weken, Mika Elemidi na 13. En eh, Lena, de Midnight Sun, verdwijnt na 10 weken alweer uit de lijst. Snel stijgen deze week in handen van Lana Del Rey. Videogames gaat in één keer 10 plaatsen omhoog. Snelste daler, dat is Bruno Mars. Mary U zakt er namelijk 13. Langs genoteerd, dat zijn deze week in één keer 3 platen. David Guetta en Sia samen met Titanium staan 14 weken in de lijst. Hetzelfde geldt voor James Morrison, Slave to the Music. En Calvin Harris en Khalees met Bounce, ook die zijn 14 weken in de lijst te vinden. De eerste binnenkomer, die vinden we straks op nummer 38. 39 is er voor Olly Meurs, Hard Skips a Beat. In 13e week zak het van 36 naar 39. En een van die drie langsgenoteerden vinden we onder aan de lijst van Europa. Calvin Harris samen met Khalees in de 14e week wel zakkend en wel zakkend van nummer 30 één keer dus naar die laatste plek, de 40ste plek.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 Bruno Mars heeft It Will Rain echter al toegewezen aan een ander doel. Zijn nieuwe single is namelijk de soundtrack geworden van de film The Twilight Saga Breaking Down Part 1. Het droevige nummer leent zich dankzij de broeierige onderlaag prima voor deze van vampierenfilm. film. En toch omschrijft de zanger eh, zelf het liedje liever als een liefdesliedje. Want ook in de liefde is het niet altijd rozengeur en vodka lime. Dat hij kan liefhebben, dat weten we van Bruno Mars wel. Just the Way You Are was een serenade voor elke mooie vrouw, aldus Bruno. Op eh, Grenade liet hij horen alles over te hebben voor zijn liefde. En Marry You, nou ja, dat zegt wel genoeg denk ik. En ook zonder uitbundig de liefde te verklaren, kan Bruno Mars dus hitwaardige nummers maken. En dat doet hij dan wel met zijn nieuwe single It Will Rain. Deze week binnen op nummer 38. hoogste binnenkomer van week 48 in de Euro Breakdown is in handen van Bruno Mars. It Will Rain komt binnen op 38 en laat Olly Murs, Hardskip beat en Colvin Harris Cleese Bounce achter zich. Dan slaan we één plaat over, die is in handen van Pixelot All About Tonight en komen dan op plek 36 eh, aan. En daar vinden wij Edward Christopher Sharon, geboren op 17 februari 1991 te Halifax. En hij is een eh, Britse singer en songwriter. Sharon brak door in juni van 2011 met zijn debuutsingle The A-Team. Die eh, debuteerde op de derde positie in de UK Single Charge. De rest van Europa heeft de plaat nooit echt in de armen gesloten als een echte hit. Lego House, dat is de derde single van het debuutalbum van de Britse singer en songwriter Ed Sharon. Het nummer is op 13 eh, november van 2011 als eh, single uitgebracht. En in de videoclip van deze single speelt lookalike Robert Rington een eh, hoofdrol. Rington speelt een uh, obsessieve fan van Sharon, die telkens probeert om hem te ontmoeten. De beveiliging die weet dit gelukkig steeds te voorkomen. Na vele pogingen weet Grint weer weggestuurd door de beveiliging. Die met hem naar de lift loopt en uit de lift stapt Sharon. Het duo dat deelt op dat moment een veelzeggende blik. Dat dus de clip horend bij de single Lego House van Ed Sheeran. En Ed Sheeran die komt binnen op plek 36 deze week in de lijst der lijsten. De Euro Breakdown. Iedere vrijdag hier op CFM. And build a Lego house. If things go wrong we can knock it down. My three words have two meanings. But there's one thing on my mind. It's so full. you mm. And it's dark in a cold December But I got you to keep me warm If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm That's raging on Now, I'm out of touch I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've done I think I love you better now Now ah. I'm gonna paint you by numbers And color you in If things go right, we can frame it And put you on a wall it's so hard to say it But I've been it before Now I'll surrender up my heart And swap it for yours I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time now I think I love you better now Don't hold me down I think the braces are breaking And it's more than I can take And it's dark in the cold December But I got you to give me warm If you're broken, I will mend you And I keep you sheltered from the storm That's raging on now I'm out of touch things I've done I will love you better now Choice I could, the choice I could Could take the choice, the choice I took To take the choices out of your hands And put them in my hands And it's all good, yeah, it's all good I got the bag, got the books Skip the town goodbye With no bad feelings, no heartbroken hit the road And so I moved to England and started seeing Started seeing what we're doing. Still doing everything we want. And maybe one day we'll go to rehab or back to Argentina. It's not that far away in the day now. So open someday I play my concertina to an arena full of people. Or dream my life away, dreaming of the day. When I find my girl, love will be amazing. Champion sound. Champion sound. Het geluid van de kampioenen Champion Sound in handen van eh, de Crystal Fighters. In de tweede week gaan ze omhoog van 38 naar 34. James Morrison vinden we deze week terug op 35. Hij komt vanaf 26. Slave to the Music staat ondertussen wel alweer 14 weken in de lijst. Dus ook hij is wel goed bezig. Daarom werk aan een nieuw album als het oude nog steeds scoort als een malle? Als dan Katy Perry ligt, dan brengt ze alle nummers van de Teenage Dream uit op single. Wat zover komt, dat is natuurlijk nog wel de vraag, maar ze is een eh, aardig eind op weg. Inmiddels zijn we allemaal bij nummer 6, nadat uh, Last Friday Night wereldwijd een eh, succes werd. Mag nu de One That Got Away daar nog iets dunnetjes overheen. Het is duidelijk dat de sterke singles van het album al het licht hebben gezien. The One Day Got Away is geen slecht nummer, maar dat blijft vergeleken met zijn voorgangers wat op de vlakte. Mocht de Perry toch lukken om met dit nummer op de eerste plaats in de Billboard Hot 100 te komen, dan schrijft zij geschiedenis. Alle zesde singles van Teenage Dream hebben dan de lijst aangevoerd. Daarmee verbreekt ze het record van Michael Jackson. Michael Jackson die had namelijk een eh, album Bad. En daarvan, eh, van dat album kwamen vijf singles op de nummer 1 positie in de UK Billboard Hot 100. Hoe ver komt in de rest van Europa, dat is nog even afwachten. Het begin is er in ieder geval, want deze week komt ze binnen in de Euro Breakdown. En dat doet ze niet verkeerd op nummer 33, Katy Perry. when we first Katy Perry, The One That Got Away. Nieuw binnen deze week in de lijst van Europa op nummer 33. een tijd voor ons om even achterom te kijken. Daar vinden we Colvin Harris en Cleese Bounce. In de 14e week zak het van 30 naar 40. Olly Murs, Hard Skips Beat. 13 week in de lijst van 36 naar 39. Nieuw binnen Bruno Mars, It Will Rain op 38. 37 Pixelot, All About Tonight. 36 nieuw binnen voor Ed Sharon, Lego House. James Morrison, Slave to the Music, staat 14 weken in de lijst en zakt van 26 naar 35. Crystal Fighters, Champion Sound, in de tweede week omhoog van 38 naar 34. En 33 nieuw binnen Katy Perry, The One That Got Away. Britney Spears en Criminal in de tiende week zakken van 20 naar 32. En Within Temptation, die is ook onderweg naar beneden. Shut in the Dark in de negende week zak van 27 naar 31. 30 is er voor David Gatasia. Titanium staat ondertussen ook 14 weken in de lijst. En daarmee ook een van de langst genoteerde platen. 39, 29. <laughs> Daar vinden we dan een plaat die vorige week nog op 35 stond. En in handen is van Rihanna. Judeman gaat in de derde week 6 plaatsen omhoog naar nummer 29. Your love is my love. me all the time Baby, we meant to be You got me smiling all the time Cause you know how to give me that You know how to pull me back when I me now, hold me now, make me come alive. You got the sweetest touch, I'm so happy you came in my life. 'Cause you know how to give me that, you know how to pull me back when I Nou, op jouw Zandvoorts Radio wordt het alweer twee minuten over de klok van half vier. Tijd om eens te gaan kijken naar... ZFM, eh, Westkust, weerbericht. De zon die komt vandaag geregeld tevoorschijn, maar er kunnen ook wel wat buien voorkomen. Wind die komt vanuit het westen tot noordwesten over matig aan zeekrachtig. Temperatuur vandaag maximaal 9 graden. En vanavond hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Maar de komende nacht neemt de wolking weer toe. En in de loop van de nacht gaat het zelfs wat regenen. Ook de zuidwestenwind die neemt in kracht toe en waait over vrij krachtig. Aan zee zelfs hard. De temperatuur vannacht wordt een graadje of 5. Morgen valt er vooral in de ochtend geruime tijd regen en motregen. Morgenmiddag is het op de meeste plaatsen wel droog en wellicht is hier en daar ook een knipoogje van de zon te zien. De temperatuur die stijgt weer naar maximaal 11 graden. Zaterdagavond, zondagnacht dan is het overwegend bewolkt en vooral in de nacht dan is er een buienkans. De wind die waait uit het westen is eh, hard aan zee de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden zondag is het half tot zwaar bewolkt en vallen de buien. De westelijke wind die waait aan zee hard en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Zondagavond maandagnacht dan passeert er de volgende storing. dan valt er geruime tijd regen. Echt lekker weekend gaan we dus niet tegemoet, maar ja. Het is wel Sinterklaas weekend natuurlijk, hè. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. betrouwbaar, maar wel origineel. gotta live inspired till a friend. Like all my homies die, we can all sip again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Wasted, so irrelevant. Get kicked to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the back I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never throw up, so let the drinks go up, pull up. I got a hangover, whoa. I've been drinking too much for sure. en Flowrider, de Hangover. Een plaat waar mensen eh, zondagochtend vaak nog aan eh, terugdrinken. And drinking too much, that's for sure. En dan met die hoofdpijn op zondag wakker worden. De plaat doet het wel goed, gaat omhoog van 32 naar 27. En daarvoor de plaat die ons doet denken aan het WK voetbal. Jolante Be Cool samen met de Crystal Waters en Le Bamp. Althans de plaat niet direct, maar natuurlijk wel Jolante Be Cool. In de tweede week gaan ze omhoog van 34 naar 28. We gaan langzaamaan verder omhoog naar de lijst. Op weg naar de nummer 1 van Europa. Voor het zover is zijn we wel ruim een uur verder. En ook een hele hoop hits verder. Waaronder David Guetta en Jesse G. Op 26 vinden we Repeat in de derde week omhoog van 33 naar 26. 9. for Don't let nobody hold you down Let me hear you say whoa Jason Rulo met de koffer van uh, Toto tussen het Africa. Er zijn meerdere bands die het ooit geprobeerd hebben om uh, Toto uh, eh, voor Afrika te coveren. Maar weinig is het echt op een leuke manier gelukt. Jason Rulo lukt dat wel. Fight For You staat nu vier weken in de lijst en gaat omhoog van 29 naar 25. Voor op 26 David Guetta en Jesse G en Repeat. En Repeat staat drie weken in de lijst, gaat van 33 naar 26. Nog één plaat voor je in de top 20, ook meteen op 21 dan maar in de vierde week blijven zitten Avicii met Levels op nummer 21. deze week op 21 blijven zitten. Vier weken lang nu in de lijst. En geeft ons net voor de klok van 4 uur nog even tijd om achterom te kijken. David Guetta en Sia Titanium in de 14e week zakken het van 22 naar 30. Van 35 omhoog naar 29 in de derde week Rihanna You're The One. Hollands Be Cool en de Crystal Waters La in de tweede week gaan ze omhoog van 34 naar 28. Van 32 naar 27 in de derde week Taya Cruz en Flowrider The Hangover. David Guetta, Jesse G en de repeat in de derde week van 33 omhoog naar 26. Van 29 naar 25 in de vierde week Jason Rulo, Fight For You. En James Morrison, I Won't Let You Go, staat nu 11 weken in de lijst. Zakt van 15 naar 24. Van 17 zakt het naar 23. Eh, Dat doet David Guetta, Nicky Minaj en Turn Me On, ondertussen 12 weken in de lijst. Op 12 weken lijst Bruno Mars, Mario You, van 9 naar 22. En met 13 plaatsen zakken is hij de snelste daler van deze week. Avicii met Level staat nu 4 weken in de lijst en blijft er staan op 21. 20 is er voor Broke Fraser, Something in the Water. In 13 weken zakken die van 18 naar nummer 20. In de 5 week 5 plaatsen omhoog. Dat doen de Red Hot Chili Peppers. De Monarchy of Roses gaat van 24 omhoog naar nummer 19. stemgeluid van Antonio Kiddisch, de liedzanger van de Red Hot Chili Peppers. De laatste plaats van het eerste uur van de Euro Breakdown. Straks natuurlijk nog een uur lang vol met hits op jouw Zandvoorts Radio. Dan gaan we op weg naar de nummer 1 van Europa. Ik ga het alvast verklappen. Nee, niet wie de nummer 1 is, maar waar we het volgende uur mee gaan beginnen. Dat doen we namelijk met de nummer 18 en die is een handen van Lana Del Rey. Videogame staat vier weken in de lijst en gaat omhoog van 28 naar 18. Straks is dat volledige top 5 in ieder geval nog voor jou.